Yes, I need your love to make my life beautiful. something you're longing to find. The miracle of love will take away your pain. When the miracle of love comes your way again. Cool is the night that covers up your fears.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 Elke 40 minuten komt er een kompel boven. Er zijn er nu 26 naar boven getakeld. Als het zo voorspoedig blijft gaan, wordt de 33e vroeg in de ochtend Nederlandse tijd met zijn familie herenigd. De meeste mijnwerkers zien er goed uit, maar ze moeten wel allemaal eerst 48 uur naar het ziekenhuis ter observatie. De directeur van de fabriek in Hongarije, waar giftig slip ontsnapte, wordt niet vervolgd voor nalatigheid. Het Openbaar Ministerie kan volgens de rechter niet bewijzen dat de directeur onvoldoende voorzorgsmaatregelen had genomen, zoals het niet opstellen van een rampenplan. Vorige week bezweek een dam van een reservoir bij de fabriek. De omgeving werd overspoeld door giftig rood slip. Negen mensen kwamen om het leven. Mensen die een tweede huis willen kopen zoeken dat steeds vaker in eigen land. Dat blijkt uit onderzoek onder bezoekers van de Second Home International beurs. In 2005 had 5% van de bezoekers een voorkeur voor een tweede huis in Nederland. Nu is dat 13%. Spanje is het populairste land voor een tweede huis. De VN-veiligheidsraad heeft de internationale missie in Afghanistan verlengd met een jaar. De 120.000 man sterke ISAF-troepenmacht mag nu tot 13 oktober 2012 blijven. Volgens een hoge NAVO-functionaris hebben buitenlandse troepen de afgelopen weken Taliban-leiders een vrijgeleide gegeven... om zo gesprekken mogelijk te maken tussen de Taliban en de Afghaanse regering. Mark van Bommel kan voorlopig niet voor Bayern München spelen. Volgens de clubarts heeft hij te veel last van een knieblessure.